Hij werd onlangs bij een dopingcontrole positief bevonden. Het ministerie van Defensie, waar hij werkt, heeft hem inmiddels geschorst... en er wordt waarschijnlijk op korte termijn ontslagen. Van Gelder zei op een persconferentie dat hij de harddruk een paar weken geleden heeft gebruikt... voor het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Sittard en Geleen blijken zaterdagnacht in veel auto's hakenkruizen te zijn gekrast. Bij de politie in Limburg zijn zeven aangiften gedaan, maar volgens een woordvoerder zijn er nog veel meer gevallen. In het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid werd op zo'n twintig auto's een hakenkruis en het woord Jood gekrast. Er is nog niemand opgepakt. Groot-Brittannië heeft een aantal wapenexportvergunningen aan Israël ingetrokken. Het gaat om wapens voor de Israëlische marine. Volgens Amnesty International gebruikte Israël tegen de afspraken in Britse wapens bij zijn offensief in de Gazastrook. De Britse regering zegt dat de wapenexportbeperking niets te maken heeft met de kritiek van Amnesty. Eens in de zoveel tijd worden de vergunningen bekeken en waar nodig aangepast, al dus een woordvoerder in Londen. De twee mannen die gisteren in de Amsterdamse rivierenbuurt werden doodgeschoten zijn Albanese. De twee mannen die gewond raakten zijn een Albanese en een Italiaan, zo heeft de politie bekendgemaakt. De doden en gewonden werden gisteravond gevonden in en voor een huis aan de Holendrechtstraat. De politie vermoedt dat er sprake is van een actie in het criminele circuit. Er komt een nationale traploopweek. Bedrijven worden opgeroepen hun werknemers aan te sporen om de trap te nemen in plaats van de lift. Onder meer ING, Philips en verschillende gemeenten doen mee. De nationale traploopweek is van 14 tot en met 18 september.